Wanneer men zich gereinigd heeft, kan men werkelijk aan het gebed beginnen. Men gaat, waar men zich ook bevindt, maar op een reine plaats, met het gezicht naar Mekka staan. Men laat tot zich doordringen dat men voor Gods aangezicht staat. Als hulpmiddel is hierbij de intentie van belang. Men zegt zachtjes of in zichzelf. Nawaitu أن أصلي لله تعالى فرض هذا الفجر أداء مستقبل القبلة Men brengt de handen omhoog met de handpalmen naar voren. Mannen op gezichtshoogte, vrouwen op schouderhoogte en zegt, Allahu Akbar.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 In dit geval Surah 108 Al-Kawthar. a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar Allahu akbar Bij de woorden Allahu akbar buigt men zich voorover en zet men de handen op de knieën. In deze houding zegt men minstens drie maal. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Hierna richt men zich weer op en zegt Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Vanuit de staande houding gaat men naar de sajda-houding. Terwijl men dit doet, zegt men weer, Allahu Akbar. In deze houding zegt men minstens maal: Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Terwijl men zich opricht, en op de hielen gaat zitten, zegt men weer Allahu Akbar. Men zit even op de hielen en gaat weer voorover en zegt Allahu Akbar. In de tweede sajda zegt men weer minstens driemaal Subhana Rabbiyal A'la. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى